eerste keer zo op die skis was even wennen. De zwarte piste mooi verscholen tussen dennen. Glijden, schuiven, vallen, opstaan en weer doorgaan. En al die boekels, daar kon ik net niet aan. Maar ja, in Tirol, geloof het maar van mij. Als je even bij wil komen, dan is de kroeg nabij. Even skiën naar beneden, want daar is een top Zo'n sportief zijn we nu, dus echt niet meer. Voor die spies maar aan de kant, die zien we morgen dan wel weer.